Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zou. Mario, eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw. Mario, ja heb ik jou gekend. Zeg me nu toch waar je bent, Mario. Jou vergeten kan ik niet, maar ik heb toch veel verdriet, Mario. Nee, ik kan je niet vergeten maar dat moet je toch wel weten, want we waren toch gelukkig met elkaar. Al die dagen dat we beiden voor geen ander konden scheiden, want we waren toch een heel gelukkig paar. Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zal. Maria. Eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw. Maria. Jaren heb ik jou gekend Zeg me nu toch waar je bent, Mario. Jou vergeten kan ik niet, maar ik heb toch veel verdriet, Mario. het geluk gevonden, wat ons samen heeft gebonden. wil geen ander, want ik denk nog steeds aan jou. Alleen jij mag mij omarmen en mijn hart altijd verwarmen. Daarom blijf ik jou alleen toch altijd trouw. Nachten heb ik hier gewacht tot jij weer komen zou. Maria, eenzaamheid heb jij gebracht, toch blijf ik jou nog trouw. Maria. Zeg me nu toch waar je bent, Mario. Jou vergeten kan ik niet, maar ik heb toch veel